7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Elf ketens die maaltijden bezorgen gaan hun personeel verkeerstraining geven... om het aantal ongelukken met bezorgers terug te dringen. Vorig jaar waren er zeker 116 verkeersongelukken met een maaltijdbezorger. Ook is afgesproken dat de bezorgers voortaan per uur worden betaald... en niet meer per bestelling. Dat moet voorkomen dat ze hard gaan rijden om hun bestellingen zo snel mogelijk te bezorgen. Een boorplatform in de Noordzee is vannacht geëvacueerd... nadat er een bevoorradingsschip tegenaan was gereden. Op het platform ter hoogte van Noorwegen zaten 276 mensen. Ze zijn met helikopters naar platforms in de buurt gebracht. Op het schip zaten 12 mensen. Niemand raakte gewond. Naar schatting 115 miljoen jongens en mannen ter wereld zijn getrouwd toen ze nog een kind waren, meldt UNICEF. Een op de 5 is gehuwd nog voor zijn vijftiende. UNICEF deed onderzoek in 82 landen en zegt dat kindbruidegoms het meest voorkomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Madagaskar en Nicaragua en dan vooral in arme gezinnen. Naast de 115 miljoen kindbruidegoms zijn er ook zo'n 600 miljoen kindbruidjes. De Amerikaanse muzikant Dr. John is overleden. De zanger, pianist, ontbekend om zijn combinatie van blues, boogie-woogie, jazz en rock'n'roll. roll. Dr. John had in 1973 een hit met Right Place, Wrong Time... won zes Grammys en was opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Dr. John begon zijn carrière eind jaren 50, aanvankelijk als gitarist... maar daarmee moest hij stoppen toen hij zijn vinger verwondde bij een schietincident. Piano spelen lukte nog wel. Dr. John was 77 jaar. Het weer, eerst wat zon, maar de bewolking neemt langzaam toe wordt wel warm, 23 tot 27 graden.